Omdat ze 18 is geworden en de troonopvolger is, zit ze nu in de Raad van State. Die raad is de belangrijkste adviseur van het kabinet. Haar vader, koning Willem-Alexander, is officieel de voorzitter. Na een speech en het planten van een boom stond Amalia ook nog even de pers te woord. Er werd bijvoorbeeld gevraagd wat ze allemaal nog wil de komende tijd. Vooral studeren nu, gaan mijn studie gaan en... Ehm, daar veel vrienden maken en heel veel ervaringen opdoen. En eh, uiteindelijk dan terugkomen naar de Raad van State. Sommige kinderen tussen de 5 en de 11 worden binnenkort uitgenodigd voor een coronaprik. Het gaat om kinderen met een zwakke gezondheid die bij een besmetting meer risico lopen. De Gezondheidsraad adviseert om die te laten vaccineren en minister De Jonge neemt het advies nu over. Een man uit Utrecht moet drie jaar de cel in voor een dodelijk ongeluk en is tien jaar zijn rijbewijs kwijt. Hij maakte vorig jaar een testritje met zijn nieuwe Audi om te kijken hoe hard hij kon. Hij scheurde met meer dan 300 km per uur over de A2, maar kreeg een klapband en knalde tegen de auto van een vrouw van 20, Zij over overleed ter De man sloeg op de vlucht en werd pas uren later opgepakt. Na Amerika boycott ook Australië voor een deel de winterspelen in China volgend jaar. Er gaan geen hoge pieven van de regering naartoe. En dat heeft te maken met de mensenrechten schendingen van China en de onderdrukking van Oeigoeren. Volgens de premier van Australië wil China daar steeds maar niet over praten. We have been very pleased and, and very happy to talk to the Chinese government about these issues. Uh, but the Chinese government has consistently not uh, uh, um, accepted those opportunities for us to meet about these issues. Sporters gaan nog wel naar de winterspelen. Het weer dan nog. Wolken en zon. In het westen kan een bui vallen. Het wordt een graad of 6. Morgen meer bewolking en ook weer buien. Het wordt dan 4 tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB.